Jelle Seubring met het NOS Journaal. Hamas heeft weer een propagandavideo verspreid met beelden van Israëlische gijzelaars. Het zijn twee mannen van 46 en 64. Ze roepen de Israëlische regering op om snel een overeenkomst te sluiten... over de vrijlating van hen en de andere gijzelaars. Vermoedelijk zijn er nog ongeveer 100 gijzelaars in leven. 30 anderen zijn omgekomen. Wanneer de video is gemaakt is niet duidelijk... Wel zegt een van de gijzelaars dat hij al ruim 200 dagen vastzit. De ander spreekt over Pesach, wat suggereert dat de opnames recent zijn. De Houthis in Jemen zeggen dat ze een Amerikaanse gevechtsdrone hebben neergehaald. Het zou om een Reaper-drone gaan die zo'n 28 miljoen euro kost. Een woordvoerder van het Amerikaanse leger bevestigt dat een Reaper van de luchtmacht in Jemen is gecrashed. Het zou al de derde dure drone zijn die sinds november is neergeschoten. Amerika voert aanvallen op de Houthis uit... omdat die schepen in de Rode Zee aanvallen... die een band zouden hebben met Israël. Koningsdag verloopt tot nu toe vooral gezellig en feestelijk. Ernstige incidenten worden niet gemeld. Wel gooit hier en daar een regenbui roet in het eten. In Amsterdam en Utrecht werd het op een aantal plekken zo druk... dat de gemeente vroeg daar niet meer naartoe te gaan. De NS heeft zoals altijd extra treinen ingezet. Het is druk, maar beheersbaar, zegt het bedrijf. Op een veiling in Engeland heeft een gouden horloge... van naar verluid de rijkste passagier op de Titanic... een flink bedrag opgeleverd. Er werd uitgegaan van een opbrengst van 120.000 euro... maar het horloge werd uiteindelijk afgehamerd op ruim 1 miljoen euro. John Jacob Esther werd een week na het vergaan van het schip gevonden in het water... Hij had het 14 karaats gouden Waltham zakhorloge met de initialen GGA nog bij zich. En het weer op steeds meer plaatsen bewolkt en er valt wat regen. Vannacht koelt het amper af naar een graad of 11. Morgen wat zon en een bui bij 14 tot 18 graden. Wel gaat het stevig waaien uit het zuiden. En aan de noordwestkust is het mogelijk stormachtig. Dit was het NOS Journaal.